I'm trying you'll pay my bill En Zeg ik nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen, doe jij eens graag. erop. zeg ik stop, ga jij toch nog niet heb geleefd. Dus verrast me maar weer, ook al doet het soms zeer.